Jobboot met het NOS Journaal. De Nederlandse reders zijn niet blij met het oordeel van een adviescommissie over bescherming van schepen tegen piraterij in de wateren bij Somalië. De reders willen snel zelf gewapende particuliere beveiligers kunnen inhuren. De adviescommissie De Wijkersloot vindt dat beveiligers alleen mogen worden ingehuurd door de overheid en dat ze tijdelijk de status van militair moeten krijgen. De reders wijzen erop dat andere landen het al wel goed vinden dat schepen met gewapende particuliere beveiligers varen. Minister Roosentaal verwacht dat morgen een EU-olieembargo van kracht wordt tegen Syrië. Nederland wil nieuwe sancties en binnen de EU is daar volgens hem ook politieke overeenstemming over. Nederland wil ook dat er sancties worden ingesteld tegen vier mensen die het regime van president Assad steunen en tegen drie bedrijven. Roosentaal benadrukt dat het regime van Assad met het olieembargo en de nieuwe sancties in het hart wordt geraakt. FNV-bondgenoten onderzoekt de juridische mogelijkheden om het pensioenakkoord te torpederen. Dat staat in een notitie van het hoofdbestuur van de bond. De leden van vakcentrale FNV stemmen 12 september over het akkoord met de werkgevers. Bondgenoten heeft grote bezwaren tegen het nieuwe pensioenstelsel. Ook de op één na grootste bond, de Cabo, ziet er niets in. Maar bondgenoten en Cabo kunnen goedkeuring van het akkoord door de vakcentrale niet tegenhouden. De Europese Unie heft zijn sancties tegen Libië voor een deel op. De bevroren tegoeden van 28 bedrijven worden vanaf morgen vrijgegeven. Dat is besloten op een Libië-top in Parijs. De maatregel moet de nieuwe machthebbers in Libië helpen om de stilgevallen economie in het land weer op gang te krijgen. Nederland geeft 1,4 miljard euro aan Libische tegoeden vrij. En Nederland wil ook helpen bij het opruimen van niet ontplofte explosieven. Het weer, de meeste bewolking verdwijnt. Heldere avonds en nachts en ook morgen is er veel zon. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Ook zaterdag nog warm weer, met aan het einde van de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Bij Amsterdam valt de drukte mee. In de rest van het land is het duidelijk drukker. Er staat in totaal 100 kilometer file. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Roelofarensveen en Alkmaar 6 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 6 na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. De andere kant op tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct 6 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. A15 vanuit Europoort voor knooppunt Vaanplein 5. Verderop richting Gorkum bij Sliedrecht 5. A20 richting Hoek van der Land tussen knooppunt Ketelplein en Maasluis 5 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.